Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Minstens 10 internationale proftennissers zijn betrokken bij matchfixing. Er zitten ook vier Nederlanders tussen. Ze maken dus afspraken over de uitslag van een wedstrijd in ruil voor geld. Dat vertelt een anonieme Nederlandse proftennisser in de NOS-podcast Gefixt. Mijn collega Ben Meindertsma belde ook even met de Tennisbond. Die zijn natuurlijk heel erg geschrokken. Eh, ze zeggen dat ze zich al veel langer zorgen maken over tennissen op dit niveau. En ze pleiten voor een ander beloningssysteem. En ze hopen natuurlijk dat hij zich alsnog meldt. Eh, we hebben ook met het Openbaar Ministerie gesproken. Ja, en die willen vooral dat er iets gedaan wordt aan de drempel voor sports om zich te melden. Het gaat niet om de grote proftennissers bij het matchfixen, maar de kleinere jongens die moeite hebben om rond te komen. China ontwikkelt een coronavaccin dat bijna volledig beschermt tegen ziekenhuisopnames en overlijden, schrijft de Volkskrant. Het zou werkzaam zijn tegen vijf coronavarianten. Het vaccin is handig voor ontwikkelingslanden waar nog niet veel mensen zijn gevaccineerd. Er zijn tot nu toe 414 miljoen prikken besteld. In Best in Brabant is een jongen van 15 gewond geraakt bij een steekpartij. De verdachte is er vandoor gegaan. Het is onduidelijk waarom waarom er werd gestoken en het is niet bekend hoe het nu met de jongen van 15 gaat. De overheid gebruikt mogelijk onveilige Chinese drones. De politie vliegt met die dingen om beelden te maken bij bijvoorbeeld demonstraties. Rijkswaterstaat controleert ermee of dijken nog stevig genoeg zijn. Maar volgens een groep, groep onderzoeksjournalisten kunnen de beelden en locatiegegevens in handen komen van de Chinese overheid. Dat is het risico als je zulke, zulke Chinese spullen gebruikt, zegt deze expert. Je bent nooit helemaal de baas over die informatie, omdat je een systeem gebruikt wat je niet zelf hebt ontworpen. Waarvan je niet zeker weet dat daar geen aftapping van die informatie gebeurt. De politie zegt in een reactie dat ze inderdaad niet kunnen uitsluiten dat de data op Chinese servers belandt. Het weer vanochtend op de meeste plekken nog droog. Aan het einde van de middag kan het wel weer gaan regenen. Vooral in het westen en noorden. Het gaat ook harder waaien en het is een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Files op de A1 naar Amsterdam bij Hilversum Noord, 5 kilometer. Op de A2 richting Amsterdam tussen Breukelen en Apeldoorn nog 9 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht vanwege het bergen van een vrachtwagen.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 mais je suis pas dégueulasse. Doucement les ça. J'ai pas envie de rentrer tout seul. Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer. you me makes want so bad sexually politicians and the leaders when they do things by half.